Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een historisch moment in Amerika. Oud-president Donald Trump is schuldig bevonden in een strafzaak. Het is voor het eerst dat een oud-president wordt veroordeeld. Zelf is hij het er niet mee eens. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. And I think it's just a disgrace hij houdt vol dat hij onschuldig is en noemt het een politiek proces. De zaak gaat over een affaire die Trump ooit had met pornoster Stormy Daniels. Hij betaalde haar zwijggeld om er niet over te praten... en rommelde met de boekhouding om dat te verbergen. Voor dat laatste is hij nu veroordeeld. Over zes weken hoort hij welke straf hij krijgt. Zes medewerkers van bedrijven op Schiphol zijn opgepakt voor internationale drugshandel. Ze werden gesnapt door een speciaal team van de marechaussee. We hebben informatie binnengekregen dat iemand partijen bij elkaar bracht op de luchthaven. Mensen werkzaam in de transportsector, eh, couriersdiensten, logistieke sector. Eh, die allemaal een rol hadden om verdovende middelen, cocaïne in dit geval, van Schiphol af te krijgen. Het onderzoek begon nadat het team informatie had gekregen over cocaïnesmokkel in houten pellets uit Suriname meerdere voertuigen, een stroomstootwapen... en ongeveer 124.000 euro aan cash en cryptomunten zijn in beslag genomen. En een flitser die begin deze maand is neergezet op de A16 bij Rotterdam... is tijdelijk uitgezet. De eerste dagen werden al duizenden automobilisten geflitst. Het waren er zoveel dat het apparaat het niet meer aan kon. De maximumsnelheid op die plek is verlaagd naar 70 km per uur vanwege werkzaamheden. En volgens het OM moesten bestuurders daar nog aan wennen. Let op, de paal is getest en daarna weer teruggeplaatst en aangezet. Het weer nog, vanochtend veel grijs en kans op een buitje.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 Oud-president Donald Trump is schuldig aan alle 34 punten in een strafzaak rond pornoactrice Stormy Daniels. Ondanks de veroordeling kan Trump toch meedoen aan de verkiezingen in november. Noord-Korea zegt dat de reeks ballistische raketten die vannacht zijn afgevuurd een waarschuwing waren. Het land zegt met de rakettesten willen laten zien dat het bereid is om Zuid-Korea aan te vallen wanneer dat nodig is. De politie heeft zes mannen opgepakt voor internationale drugshandel. Ze werkten bij verschillende bedrijven op Schiphol. De mannen smokkelden cocaïne die afkomstig was uit Suriname.